Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Google zegt dat Chinese hackers hebben geprobeerd om honderden gebruikers van Gmail te bespioneren. Onder de gedupeerden zijn Amerikaanse regeringsmedewerkers, tegenstanders van het Chinese communistische regime, militairen en journalisten. Google heeft hun e-mailaccounts nu extra beveiligd. Het Witte Huis onderzoekt de melding van Google, maar denkt niet dat accounts van regeringsmedewerkers zijn gehackt. Twee tornado's in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben aan zeker vier mensen het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond. Het is uitzonderlijk dat er zulke zware tornado's zijn in het noordoosten van het land. Bij de tornado in Joplin in het midden van de VS kwamen anderhalve week geleden 134 mensen om het leven. Gezinnen met hoge inkomens moeten de kinderopvang voor hun eerste kind vanaf volgend jaar helemaal zelf gaan betalen. Ouders met een gezamenlijk jaarinkomen van 130.000 euro of meer moeten per maand enkele honderden euro's meer betalen. Gezinnen met lagere inkomens betalen volgend jaar een paar tientjes per maand meer. De maatregel is onderdeel van bezuinigingen op de kinderopvang. De vereniging Eigen Huis vraagt minister De Jager om mensen met een hypotheek bij de failliete DSB-bank te helpen. De curator heeft een veel hogere rente vastgesteld dan andere banken. Omdat DSB alleen wordt gezien als een failliet bedrijf kunnen de toezichthouders op de banken daar niets tegen doen. De galerijen van de Antillenflat in Leeuwarden zijn ingestort door roestvorming en betonrot. Volgens onderzoekers was de wapening van de galerij op de vijfde verdieping door roest aangetast. Toen het stuk beton van ruim 2 meter breed van de flat afbrak, nam het de onderliggende galerijen mee in zijn val. Hoe de bewapening was gaan roesten, wordt in de komende drie maanden onderzocht. De Amerikaanse oud-minister Henry Kissinger gaat de Wereldvoetbalbond FIFA helpen om orde op zaken te stellen. President Blatter had Kissinger gevraagd om zitting te nemen in een comité van wijze mannen. Johan Cruijff is ook gevraagd, maar hij heeft nog geen reactie gegeven.